Niet de bedoeling, zegt de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Ik snap alle emoties, maar ik, ik werp dat echt verre van mij. Het valt ons zwaar om dat te doen. Dit is ook echt niet iets wat je, waar je lichtvaardig mee omgaat. Dit is ook niet iets van één nacht ijs geweest. De klachten waren al voor Prinsjesdag bekend... maar het bestuur wilde er eerst goed naar kijken voordat ze ermee naar buiten zouden komen. Vanuit allerlei Amerikaanse staten zijn hulptroepen onderweg naar Florida... waar orkaan Ian veel schade veroorzaakt. Er zijn overstromingen en op veel plekken is de stroom uitgevallen. De orkaan is een van de zwaarste ooit in Florida. Misschien ben je wel rot geschrokken na een bericht van je energieleverancier. Veel van die bedrijven gaan de tarieven vanaf oktober weer omhoog gooien... en dat hebben ze veel te laat laten weten. Toezichthouder ACM gaat onderzoek doen en misschien wel boetes uitdelen. En honkballiefhebbers pakken er al weken hun turflijstje bij... als de Amerikaanse Aaron Judge aanslag komt bij de New York Yankees. Want die map de ene na de andere bal dwars het veld over, buiten het bereik van zijn tegenstander. En sloeg zo al tientallen homeruns. High drive. See number 50. There it goes. Number 58. There it goes. Number 60. Ja, dus werd het spannend, want het record aantal home runs in één seizoen staat op 61. Vannacht klapte Judge weer snoeihard tegen de bal. This And now he makes Het is meer dan 60 jaar geleden dat een honkballer zo vaak een home run scoorde in één seizoen. Het weer, aardig wat zon. Langs de kust kans op een bui en 14 of 15 graden. Morgen zonnig, droog en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen nu vrij snel op. Je hebt nog wel vertraging door de nasleep van een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen de afrit Haarlem-Zuid en Badhoevedorp is het oponthoud nog 10 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je ook nog 10 minuten tijdverlies bij de afrit Volendam.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 It just, it just gets better. See, they trying to tell I'm, I'm going to be better. Uh, it's got to get better. Uh, I'm going to be better. Uh, it's got to get better. you don't see what I see.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 Nog eens vijf mensen, onder wie een meisje van 12, raakte gewond. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp vindt niet dat zij oud-Kamervoorzitter Ariep... met het onderzoek naar haar gedrag een mes in de rug steekt, zoals Ariep zegt. De oud-voorzitter is woest over dat onderzoek. Een Amsterdamse agent slaat alarm over het misbruik van gehandicapte parkeerkaarten. Vorige week werden in de stad acht eigenaren van auto's met zo'n kaart gecontroleerd. Zes parkeerkaarten werden ingenomen vanwege misbruik. Het weer. Een mix van zon en wolken met aan de kustkans op een bui.